Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De mobiele eenheid heeft ingegrepen bij demonstraties rond de komst van een asielzoekerscentrum in Houten. Er waren een paar honderd mensen op de been bij het gemeentehuis van Houten. Sommigen demonstreerden tegen de komst van een AZC, anderen juist voor. Toen er met vuurwerk werd gegooid, dreef de ME de mensen uit elkaar. Er zijn zeker drie mensen aangehouden. Vanavond wordt ook in Uithoorn gedemonstreerd rond de komst van een AZC. ook daar is de mobiele eenheid aanwezig. Voor de kust van Venezuela is opnieuw een speedboot opgeblazen door het Amerikaanse leger. President Trump zegt dat zes opvarenden zijn gedood. Volgens Trump waren het drugsmokkelaars. Maar net als bij eerdere aanvallen op boten is daarvoor geen bewijs geleverd. Het is de vijfde dodelijke aanval door het Amerikaanse leger op een schip in het Caribisch gebied sinds september. Trump heeft een aantal drugskartels als terreurorganisaties bestempeld. Het Rode Kruis meldt dat Israël de stoffelijke resten van nog vier gijzelaars heeft ontvangen. Gisteren werden ook vier lichamen van gijzelaars overgedragen aan Israël... naast de gijzelaars die nog in leven zijn. Israël vond dat er al meer stoffelijke resten overgedragen hadden moeten worden... en houdt de grens bij de stad Rafah in Gaza voorlopig dicht... Er wordt ook minder humanitaire hulp binnengelaten dan afgesproken. Zuid-Afrika heeft zich geplaatst voor het WK voetbal komende zomer. De laatste keer dat het land erbij was, was in 2010... toen Zuid-Afrika zelf het WK organiseerde. De mannen van Zuid-Afrika versloegen vanavond Rwanda met 3-0. Ook Qatar heeft zich geplaatst door met 2-1 te winnen van de Verenigde Arabische Emiraten.